Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van een extreemrechtse Amerikaanse militie is volgens een rechtbankjury schuldig aan opruiing. De man van 57 stond terecht voor zijn rol in de bestorming van het Capitool begin vorig jaar. Hij zou leden van de zogenoemde Keepers' hebben opgeroepen om te voorkomen dat toenmalig president Trump de macht zou overdragen aan Joe Biden. De leider wordt gezien als een van de belangrijkste verdachten in de zaak rond de kapitoolbestorming. Hij hoort later welke straf hij krijgt. Rusland zegt dat op sommige plekken in de regio Koersk de stroom is uitgevallen door Oekraïnse luchtaanvallen. Daarbij zou een elektriciteitscentrale zijn geraakt. Volgens de gouverneur van de Russische regio is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. De GGD maakt zich zorgen over het record aantal jongeren dat rondloopt met schurft. De instantie wil daarom extra maatregelen nemen. De besmettelijke huidziekte komt vooral voor in studentenhuizen. Volgens het GGD moet er meer worden samengewerkt met huisartsen... om ervoor te zorgen dat het hele huishouden zich laat behandelen als iemand schurft heeft. De politie in Den Haag heeft een scooterrijder die waarschijnlijk drugs bij zich had... opgepakt aan achtervolging. Daarbij gooide de verdachte een zakje pillen in het water. Toen agenten hem wisten te stoppen ontstond er een worsteling. Een van de agenten raakte lichtgewond en werd in het gezicht gespuugd. Louis van Gaal denkt dat het Nederlands elftal zaterdagmiddag een moeilijke wedstrijd te wachten staat tegen de Verenigde Staten. Volgens de bondscoach van Oranje is Amerika heel fanatiek en scherp op de bal. De Amerikanen plaatsten zich gisteravond voor de achtste finales... door met 1-0 te winnen van Iran. Het weer. Op veel plekken is het mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op. Smiddags wordt het bewolkt met soms wat regen. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij in onze regio. Met een beetje vertraging op de binnenring van de A10 Zuid. Na een ongeluk bij knooppunt Amstel nog 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 De man zou leden hebben opgeroepen om de machtsoverdracht... van toenmalig president Trump aan Joe Biden tegen te houden. Rusland zegt dat op sommige plekken in de regio Koersk... de stroom is uitgevallen door Oekraïnse luchtaanvallen. Daarbij zou een elektriciteitscentrale zijn geraakt. Een automobilist is gisteravond in Breda uit de bocht gevlogen en heeft de gevel van een huis geramd. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis raakten niet gewond. Het weer in de loop van de ochtend lost de mist op. Verder is het bewolkt met wat regen en een graad of acht. Just grateful you are get what you get. Call for them and make them life get wrecked. Hey, make all the things from a stand over there. Fix up yourself and come over here.